Dit is dan uh, Radio met dag 3 uh, eh, van het landjebeeld Dag 3, avond 3 en een stukje in de nacht. En, um, ehm, veel luisterplezier. So the next one is going to be a picture, and that tune was written halfway in uh, Jerusalem, um, where I'm from, and the other half was here four years ago, three years ago actually, when I just moved here. Um, so this is for you guys, all the loving ones, um, and whatever comes with that. Eerste naar Radio Ruigoord. Land, dorpsjuweel, Ruigoord 2022. gaan oefenen. <laughs> Krijg je applaus. naar Radio Ruigoord. Land, dorpsje Wil, 2022. Luister naar Radio Ruigoord, Land, Wel Ruigoord 2022. gif. Boeren op land staan. Hoe zitten we met de time schedule? Funke, zitten we nog helemaal... Mag er nog eentje voor alle tijd? Ja. you do. Uh, get into the heart. en hij heette Olivier. ik hoop dat hij nog leeft. Eh, hij heet misschien nog steeds Olivier. Wat ze zeggen, French kissing, weet je wel? Het is waar, de Fransen kunnen het beter. Totdat ik Jean ontmoette, dacht ik dat dat de beste was. Sabe, ó. when you do show. luistert naar Radio Ruigoort, Land, Wel, Ruigoord 2022. funky. Something funky is going on. Daarvoor Annette Vogel. En daarvoor Valentijn. En daarvoor het vanaf de Rebel Stage alleen. En zijn maat, de twists and turns on the road before me. But as I landed between the cracks and seams of life, crazy scenes, the more futile my actions and the contradictions seemed to me. Making bold moves with pride, and then letting the insecurities and regrets eating me alive. I guess I was too naive of what I've gotten myself into. But after falling down again and again, my heart still urges me to continue. Keep expressing the true voice deep within Even if it brings me face to face with my own mortality, how else can I embrace the gifts life has for me? So stop looking back, because that's not where you're going. Keep your eyes on the prize and your feet moving forward. Raise your head to the sky. Because that's where you belong. Into every step of their journey. Into yourself. feel their presence. I can feel the presence of the spirits. kleine, kale, scheelogen die hem gastvrij en onderdanig ontvangt in zijn stemmig blauw geschilderd vertrek, dat onder het schenken van een Chinees kopje thee door hem plechtig wordt genoemd de hal der kennis, die slechts toegankelijk is voor zij die door de stilte zijn gegaan. Wilk, dorpsje 2022. 1 van dag 3. Het is dus nu begin van de avond. Morgen doen we de rest. Als ik me niet vergis is dit Scheepskameel op het Hoofdpodium en daarvoor worden mensen die aan drummen waren en daarvoor was het The Creatures and the loose keer. Tot de, vol tot de volgende uitzending dinsdagavond, zaterdagavond. Wat je van 2022. Doei. mensheid. En hoe zotter ze zijn, hoe meer vrolijkheid zal het leven brengen. Want als het leven geen vrolijkheid heeft, dan is het niet waard geleefd te worden. Radio Ruigoord. Je luistert naar Radio Ruigoord. Radio Ruigoord. Je luistert naar Radio Ruigoord. on the background is DJ Tupa. Music she as a DJ performed at the solstice at Ruigoord. The music you hear on the background of the jingle of Radio Ruigoord is produced and made and created by